Na zijn bezoek aan informateur Roosentaal zei Verhagen dat hij niet zal deelnemen aan de eerste verkennende fase. Hij vindt dat VVD en PVV er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Volgens Verhagen zijn er tussen die twee partijen al grote verschillen op financieel-economisch terrein. Pas als die enigszins uit de weg zijn geruimd kan er überhaupt naar een derde partij gekeken worden, zei hij. Informateur Rosentaal heeft de afgelopen dag de fractievoorzitters van de tien partijen in de Tweede Kamer gesproken. De komende dag heeft hij gesprekken gepland met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders, eerst apart en later gezamenlijk. Voor woensdag is CDA-fractievoorzitter Verhagen weer uitgenodigd. In Frankrijk is beroering ontstaan rond een internetoproep om in een Parijse allochtone wijk massaal samen te komen voor een aperitief op straat met worst en drank. Het ziet er naar uit dat de oproep afkomstig is van rechtsextremistische groepen. Ze zeggen dat hun wijk is bezet door mensen die niets moeten hebben van vlees en alcohol. Het Parijse gemeentebestuur is gevraagd de bijeenkomst te verbieden. Op de rivier de Ganges in het noorden van India zijn bijna 50 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een overbeladen boot. Het schip kapseisde midden op de rivier. Op dat moment was aan boord een religieuze dienst bezig. Er waren 60 tot 70 opvarenden, terwijl het schip maar een capaciteit had van hooguit 25 personen. 17 mensen wisten op eigen kracht de oever te bereiken. En volgens de politie van de deelstaat Uttar Pradesh zijn er 47 lichamen uit de gangers gehaald. In India gebeuren veel ongelukken met slecht onderhouden en overvolle schepen. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 7 graden in de Achterhoek en 11 in Limburg.